Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een van de negen kopstukken van de Republikeinen hebben al gezegd... dat de benoeming van een opvolger moet wachten tot er een nieuwe president zit. De Turkse premier Davutoglu heeft bevestigd dat de Turkse strijdkrachten... Koerdische milities hebben bestookt in het noorden van Syrië. Davutoglu zei er meteen bij dat de Koerden zich moeten terugtrekken uit de stad Azaz en directe omgeving. Het gebied is sinds een paar dagen in handen van Koerdische opstandelingen die Ankara als terroristen beschouwt. Voor de VS zijn de Koerden op de grond in Syrië de belangrijkste bondgenoot. De Amerikanen leiden een internationale coalitie die luchtaanvallen uitvoert op IS-doelen in Syrië en Irak. Paus Franciscus heeft in Mexico felle kritiek geuit op de leiders van de Rooms-Katholieke Kerk in het land. De paus vindt dat de Mexicaanse geestelijken zich veel meer moeten inzetten om het geweld van drugsbendes te stoppen. Mexico is al jaren in de greep van geweld door een oorlog tussen de machtige drugskartels en de staat. Er zijn al duizenden mensen in de strijd omgekomen. Volgens paus Franciscus vragen de verschrikkingen van het drugsgeweld om profetische moed en maatschappelijke inzet van de kerk. Het weer op steeds meer eh, plaatsen regen of natte sneeuw. In het noordwesten blijft het droog, minima iets boven het vriespunt.